voor spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Teren een aanslag pleegde in de metro van New York zegt dat hij met zijn daad wraak wilde nemen op de Amerikaanse luchtaanvallen op IS. Volgens Amerikaanse media stond hij niet met IS in contact, maar was hij wel door de terreurgroep geïnspireerd. De aanslag mislukte grotendeels, de dader was de enige die zwaar gewond raakte. Drie anderen liepen lichte verwondingen op. Volgens de New York Times was een bom gemaakt van luciferkopjes en was de ontsteking een kapot kerstlichtje. De rechtbank heeft opnieuw iemand ten onrechte veroordeeld voor de Puttense moordzaak. Dat zegt althans Ton Derksen, een emeritus hoogleraar die ook een belangrijke rol speelde bij de vrijspraak van Lucia de Berk. Op het lichaam van het slachtoffer werden zaadcellen gevonden, maar geen zaad Dat duidt er volgens Derksen op dat Ron P., die 18 jaar kreeg, op de dag van de moord geen seks heeft gehad met Christel Ambrosius. Ron P. heeft altijd ontkend de dader te zijn. Gelderland wil dat opnieuw gekeken wordt naar de uitbreiding van Lelystad Airport. De provincie was de afgelopen maanden bereid mee te werken, maar is het vertrouwen in die samenwerking verloren, schrijft de commissaris van de Koning in een brief aan de minister. De uitbreiding bleek voor omwonenden mogelijk meer overlast te veroorzaken dan bekend was. Reden is dat de vliegtuigen laag moeten vliegen om Schiphol niet in de weg te zitten. Daar moet eerst nog eens goed naar gekeken worden, vindt het provinciebestuur. Het leven in Nederland is in de afgelopen 25 jaar op vrijwel alle fronten beter geworden. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nederlanders hebben meer geld, leven langer, zijn beter opgeleid, hebben vaker werk en kunnen vaker op vakantie. Bovendien is er minder misdaad en hebben we meer vertrouwen in de politie. Wel is het aantal mensen dat in armoede leeft toegenomen. Het weer, het droogt op en het dooit licht. Overdag eerst bewolkt met enkele winterse buien. In de middag meer zon en temperaturen van 2 tot 5 graden.